7 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Bij antiracisme-protesten in de Britse stad Bristol... hebben demonstranten een standbeeld van Edward Colston omvergehaald. Colston werd geboren in Bristol... en was in de 17e eeuw slavenhandelaar en parlementslid. Hij heeft vermoedelijk 80.000 mannen, vrouwen en kinderen... van Afrika naar Amerika gehaald. Een demonstrant poseerde met zijn knie in de nek van het beeld... verwijzend naar de dood van George Floyd. Die zwarte Amerikaan overleed bijna twee weken geleden in Minneapolis... nadat een agent met zijn knie meer dan acht minuten Floyds nek had afgeklemd. Het beeld van Colston werd uiteindelijk in de haven gedumpt. Ook in Zwolle en Maastricht zijn vanmiddag demonstraties gehouden tegen racisme en racistisch politiegeweld. De organisatie van de Black Lives Matter demonstratie in Zwolle had deelnemers opgeroepen afstand te houden en mensen met klachten was gevraagd weg te blijven. Er waren 2400 bezoekers, het maximum aantal dat de gemeente wilde toelaten in verband met het coronavirus. In Maastricht luisterden honderden mensen zittend naar toespraken. Ook daar waren afspraken gemaakt over het naleven van de coronamaatregelen. En in een grote misbruikzaak in de Duitse stad Münster zijn elf mensen opgepakt. Er zijn zeker drie slachtoffers, kinderen van 5, 10 en 12 jaar. De hoofdverdachte is een man van 27. Hij is de stiefvader van een van de slachtoffers. De beelden werden verkocht op het dark web, een moeilijk toegankelijk deel van het internet. De hoofdverdachte werd vorig jaar opgepakt wegens bezit van kinderporno, maar kwam voorwaardelijk vrij. Het duurde ongeveer een jaar voordat de politie het in beslag genomen materiaal had ontcijferd. De autoriteiten verwachten dat er meer slachtoffers zijn. Het weer. Wisselend bewolkt en er trekken buien over van west naar oost.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 Hey, ehm, heb je de nieuwe slogan al gehoord van de HEMA? Oh, god. Ehm, is, eh, weer, weer, weer met een fluitje of niet? Nee, nee, niet met een fluitje. Oh, dat gaat niet zo. Nee. nu derde BH voor 10 euro. Daarvoor laat je ze toch niet hangen? <laughs> <laughs> nee, die kon ik niet. <laughs> nee, oké, dat is mooi. Komt hij ook op de tv en zo? Of? Ja, denk het. ik denk dat je heel veel gedoe krijgt. <laughs> Dat denk ik ook. Hey, je weet toch wel die, uh, die toosjes, of eh, die krekkertjes toosjes, waar die, van die gaatjes in zitten? Ja, ja, verkaders. Oh, ja. bijvoorbeeld. Of uh, maar, andere... Weet je waarom die, die gaatjes daarin zitten? Ik neem bijvoorbeeld toosjes. ja, lucht, dan kan het een beetje briesje. Nou, ik wist het dus ook niet. Ik dacht, het zit gewoon voor de sier of zo. Het is mooi, weet je wel. Dat dacht ik. Ja, maar, het zit er dus ook met een reden. Luchtigheid. Nee. <laughs> Dan kan je doorheen kijken? Nee, ja, dat ook. maar dat, dat is niet de voornaamste reden. Nee, het zit er namelijk in, zodat ehm, dat de crackers niet afbreken tijdens het bakken. Ah, oké. Okay. Daarom zit dat erin. Nou, top. Top nieuws. Dat is echt... Dat, <laughs> echt, Van, nou, dat, dat moest ik even weten. Ja, oh, oh. nou. We moeten echt meer gaan nieuws gaan zoeken. <laughs> Nee. hey, ik, heb, ik, heb een nummertje nu. Een nummertje? Van wie? Van wie? Toos en En ik had deze ook in mijn top 5 kunnen doen. Maar? Heb het niet gedaan. Want? Ik weet niet, ik zag hem later net pas. niet? Of nou, dat is het eigenlijk net wel. Maar goed, oh. ik denk, nou, dan draai ik hem gewoon in de uitzending zelf. Dat kan ook. Ja. Heerlijk. Het is in ieder geval Tozenai, you're so fucking cool. Nou, dank je. Ja, dus eh, hier komt ie. Everybody's talking about sex. Everybody's talking about ex. Like no one really wants to find a genuine connect. Before they even look at you, they move on to the next. And I know. Then they say, don't you worry, I'm the one Then the very next day they say they're done And I don't wanna listen to the shit you spun No, I don't want to listen to the shit you spun Walk into a party, feeling out of place Everyone's too cool, everyone's too fake I try to start a conversation, but I can't seem to relate Yo, I'm about to get an Uber Cause you're so fucking cool really care if you're king, and I don't really care for gold things. You will be pointing at some girls and saying, yeah, we had a fling. Huh. You're not fooling me, you're just a puppet on the string, just a puppet on the string. Oh, and they say, don't you worry, I'm the one. Then the very next day they say they're done, and I don't wanna listen to the shit you spun. No, I don't want to listen to the shit you spun. was so fucking cool. You're just way too fucking nummer 5 heb ik uh, eh, eh, Rehab staan met uh, Besame. Besame? Be Be Besame. Ja. En ehm, hey, hebben we geen jazzmuziek Ja, kijk, kijk, kijk. Je praat wat makkelijker. Ehm, nee, de Rehab dus op nummer 5 met mee. Hij is 34 jaar dus oud, komt uit Den Bosch. En ehm, ja, het is een Nederlandse DJ, dus hij is hij heeft eh, getekend bij de platenmaatschappij van eh, Afrojack. En ik moet wel lachen eigenlijk, want dat moet ik nog even zeggen. Ja. Ehm, zijn carrière, hij werd pas echt bekend in 2007. Toen had hij eh, samen met Hardwell een hit gemaakt, Mark Stift. Ja. Maar wij zitten op die site te kijken waar we onze informatie vandaan halen. En nou moet ik, nou moet ik, vind ik het wel grappig. Dan staat erbij instrumenten. Ja. Er staat een onder een apart kopje instrument en dan staat er draaitafel. Draaitafel, je instrument. Is, is dat een instrument? En je maakt de muziek mee. Ja, maar dat komt toch meestal gewoon van een stikje af? Nee, die van hun niet hoor. Is dat echt nog eh, met, eh, de, ja, hand? Ze, ze, mixen het. Dus, dus je draait het en je maakt er muziek mee. Dus ja, ik denk dat het wel gewoon een... Eh, het klinkt zo gek. Het klinkt wel raar. Instrument, draaitafel. Ja, dat is een beetje... Ja. Maar goed, het is in ieder geval weer een zomers een beetje. we gaan weer, gaan weer de zomerse kant op. Even, even een nummertje zomers. Ja? Dus Zwaar op nummer 5. Maar wel in de top 5. Oké, dus je dacht, nou, dat, dit had ik ook in mijn top 5 kunnen hebben. Ja. <laughs> ja. Dat het maar zomaar kunnen gebeuren. Zeker. Oké, oké. Dus nou. Dus ik eh, zou zeggen, start hem in. Is goed. Nou, hier heb je Rehab. about you, something about you, blow me away. I think future without you, future without you just ain't okay. It's half a billion people, but it's you that I want to taste. You got something about you, something about you, drive me insane. I need to know right now, oh, won't you help me out? too. Paradise, Dave, DV, BBS, Teachers, Futures, uh, eh, Black Bear. Yes, dit... Oh. ja? Moet een beetje gesmeerd worden hier. Ehm, ja, dat was dus uh, eh, DV BBS met Tinted Ice. Ehm, je kunt hem kennen van eh, nou ja, dit nummer in ieder geval. Oh, oh nee, niet dat nummer. <laughs> Even kijken hoor, hier staat hij, oh. dit nummer. was toen een eh, heel bekend nummer. dat was even uit mijn hoofd gezegd 2013. Eh, ja, zou wel zo kunnen. En um, ja, Dubsus, dat is een, eigenlijk een Canadese electro duo. En eh, ze zijn wel Nederlanders. Oké. En ehm, geboren als Christopher van de Hoef. En geloof het of niet, maar geboren op 1 januari. Ja. Dus dat doet hij goed. Dat doet hij goed. dat doet hij goed. Samen met zijn broertje, Alexander van de Hoef. Die een jaar, anderhalf jaar ouder is. Eh, doen ze dus, eh, ehm, ja, zijn ze een DJ-duo. En ze zijn toen doorgebroken met dit nummer. Dat is echt een wereldhit geworden toen. Dat was jouw nummer 4? Ja, dat, was, dat waren mijn nummer 4. Dan heb ik op ehm, nummer... Eh, even kijken hoor, nummer 3. Daar heb ik... Ehm, even kijken hoor. Wat is er? Ja, even <laughs> switchen. Ja, ja, ja. Even, even. Kijk, die op nummer 3 heb ik dan eh, Let the Music Decide van Fateless. En uh, eh, Fateless, ja, dat is een eh, Britse dance act, zo ik het maar noemen. En een producer. zijn naam is Roland Armstrong. Ja. En is dus DJ. Maar daarbij is hij ook toetsenist. Dus, Oké, op de keyboard. Ja. In zijn nummers zitten dus ook... Raad is... Pingeltjes. Ja. <laughs> nee, hij was van 1995 tot 2011 actief toen is hij er even, denk nou, ik moet even vier jaar, eh, ik ben nog even binnen, weet je wel. Ik ga even vier jaar stoppen. En sinds 2015 eh, maakt hij weer muziek. En nu heeft hij dus, eh, nou ja, voor mij nummer drie voor deze week gemaakt. Ja? <laughs> Doet hij het? Ja. Nummer drie dus, Fateless. En Let the Music Decide. gets rough, and all you know is you don't know enough. When you start to sober up, but it's hard to open up. When you're stuck in yesterday, but there's nothing left to say, nothing to do. And your situation looks tougher than you. The rhythm won't lie to you. The melody might cry for you. Let the bass line ride for you. And let the music decide for you. The rhythm won't lie to you. The melody might cry for you. So let the bass line ride for you. And let the music decide for you. The rhythm won't lie to you. The melody might cry for you. Let the bass line ride for you. And let the music decide for you. and they saw your truth and they didn't believe you. And it felt like life already made the decision to leave you. When you lose your faith in your family, when you're not too safe from insanity, when you feel like a slave to reality, just know the rhythm won't lie to you. The melody might cry for you. Let the bass line ride for you. And let the music decide for you. The rhythm won't lie to you. The melody might cry for you. Let the bass line ride for you. Let the music decide you. The rhythm won't lie to you. Just Feeling. Wat? Inback en Martin Jensen. Ja. Du, du, uh, du. Du, du, du. Du, du, du, du. du, du, du. Dus, eh, nee, dat was dus... Um, ja, Imman Dat is, eh, dat is wel grappig. Want die jongen die is pas 19, hè? 19 jaar, ja. En hij is pas vorig jaar bekend geworden. En dat nummer hoor je trouwens nog steeds in op de radio. Ik denk bij welk radiostation dan ook. Ja, ro uh, ja. Daar is hij dus van bekend geworden. Dat heeft hij eh, toen uitgebracht bij een... Eh, want hij komt uit Kazachstan. Nou, dat ligt bij Rusland daar En toen heeft hij dus een, bij een Russisch label heeft hij, ge getekend... genaamd Effective Records. En nou heeft hij dus dat nummer wat je zojuist hebt gehoord. I'm Just Feeling Du-Du-Du. Ik snap niet waarom dat erachter staat trouwens. Ja, omdat hij de hele tijd du-du-du zingt. Ja, ja. Dus ja dat is een beetje naamsbekendheid op het nummer, hè? Ja. Maar dat nummer dat heeft hij dus uitgebracht bij eh, Spinning Records. Dus hij is al gelijk een stap vooruit gegaan, zeg maar. Jazeker, Spinning Records is wel de, de naam die je het meest hoort. Zitten ja. En zo, ja. ja. Zijn, is wel de grootste. Ja. Eén van de grootste. En dan eh, gaan we verder, hè? We gaan verder. Nummer 1. Nou, nummer 1. Ik denk dat dit mijn beste in tijden misschien gewoon gaat worden. Dat is trouwens niet waar. Dat is nummer zeg maar, dit zou mijn tweede beste worden. Je tweede beste. de eerste beste, dat was die X, weet je nog? X, Van eh, drie weken geleden of zo, vier weken geleden. Klopt. Eh, op nummer 1 heb ik dus House Arrest staan van Sophie Tucker. En het, eh, het is een muzikaal Amerikaans duo. En dat bestaat uit Sophie Hawley en Tucker Halpen. Of zijn Hollands. <laughs> Happen. Happen. Dus daar komt de naam Sophie Tucker vandaan. Dus eh, beide, van beide dames eh, hun voornaam. En ze ehm, zijn in eh, december 2018 zou voor hun album Treehouse... zijn ze genomineerd voor de Grammy voor beste dance en elektronisch muziekalbum. Maar volgens mij hebben ze dat niet gewonnen, zeg maar. Oké, en wel genomineerd, Maar ze zijn wel genomineerd bij de beste drie. Dus dat, dat is al een eh, prijs op zich. En wat ook wel leuk... Eh, game jij een beetje veel? Ik kijk niet zoveel films, nee. Nee, gamen. Eh, gamen? Uh, Ook, ook, niet zo heel veel. FIFA? Heel af en toe, maar niet actief. Nou, kijk eens. Als je hier leest in de tekst... dan zie je dat ze in FIFA 17, FIFA 18, FIFA... Nee, FIFA 19 niet. En FIFA 20 weer. Ja. Hebben ze allemaal hebben ze een eh, nummer in, zeg maar. Als je in het Ook haar nummer staat zeg, maar, in de, in de dat hoor je op de achtergrond. Oké, ja. dat is me nog niet opgevallen. Dat zijn ook hun dus. Oké, okay. heleboel. Niet alleen maar hun, maar... Nee, wel meerdere natuurlijk, maar hun zitten daar wel bij. Oké, nou ja, best dus interessant. Daar krijg je ook een hoop naamsbekendheid van, denk ik. Naamsbekendheid, eh, muziekbekendheid. Ja. Dus- ehm, nou ja, op nummer 1 heb ik dus eh, Sophie Tucker staan.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 dus van eh, eh, eh, Sophie Tucker. En wat mij nou opviel, als je nou goed luisterde... dan hoor je dus dit stukje van dit nummer. Het is een beetje hetzelfde volgens mij. Je hoort hem heel ver weg, hoor je hem. Ja. En dat is een beetje, ja, dat is wel apart, denk ik. Hè? Ik denk dat het een stukje eh, dieper in het nummer ook uh, dat hij vaker komt. En eh, la da di da da da. Ja, nou, la da di da da. Ja, dat, dat hoor je er een beetje ver weg. En dat maakt hem dus ook een oude classic. Proberen ze misschien nu een beetje heel stiekem weer... een nieuw leven in te blazen. Een nieuw leven in te blazen, ja. Hey, zullen we een uh, eh, resume eh, geven? Een resume. Een resume. Eh, op nummer 5 had ik staan uh, Rehab met uh, B. Same. En dan had ik op nummer 4 Dubs met Tinted Eyes. Op nummer 3 hadden we Let the Music Decide van Fateless. Dan op nummer 2 I'm Just Feeling Du Du Du. Du Du Du Du. du, du, du. Nummer 1. En op 1, dat konden jullie dus net horen, Sophie Tucker en House Arrest. Ja. Dat was mijn eh, top 5. Jouw top 5? Nou, ik vond hem eh, ja, rustiger dan verwacht eigenlijk. Ja, maar het heeft wel iets. Het heeft wel zeker iets. Hè? Wel, helemaal, hele, hele, goede muziek. Potentie. Ja, heel veel potentie. <laughs> het worden wel allemaal wel hits, denk ik. Dat denk ik ook. Ja, dat kan je van mijn hits niet altijd zeggen. Nee, maar counter, ik moet zeggen, counter, ja. Dus dat... Ik heb er niet zoveel mee, maar het, je, kan er ook niet vaak van zeggen dat het nou echt vaak op, op in de top 40 komt. Nee, dat klopt. Wel is, maar niet dat ze in de top 10 komen of zo. Billy, Ray, Billy Ray Cyrus, weet je wel, dat soort nummers. Ja, dat is ook country. Zo, ja. Ja, ja, ja, is allemaal country. Ja. Het heeft allemaal wel potentie erin. Dat, dat... Om in een top 40 te komen. ja, dat wel, ja. Nou ja, we gaan, eh, we gaan weer verder. Dit was in ieder geval uh, eh, Thomas' een top 5.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 Damn, you agree with me when I saw you kicking dirt in my eyes. You're don't matter if black Ja, dat was Michael Jackson met Black or White. Dat zo'n nummer weer, um, ja, soort van, ja, niet op de leuke manier natuurlijk, maar wel weer, <laughs> ehm, ja, weer eh, vaker te horen is op de radio. Ja, en ja, vaak is toch wel een held in die zin van muziek, zeg maar. Ja, en het is natuurlijk ook black or white. Hè. Eh, nu, nu, deze tijd. Nu deze tijd weer met eh, de overlijden van George Floyd uiteraard. Dat met die eh, knie in de nek eh, en Black Lives Matters. al dat, eh, die, die protest op de Dam. Al dat, dat al gezeik weer eromheen, weet je wel. Dat... dat, weet je, het is racisme en het is natuurlijk allemaal hartstikke verschrikkelijk. En daarom, Black or White, van Michael Jackson even gedraaid. Dus, nou... Jij had wat... Ja, ja, ik had nog een leuk raadseltje. Ehm, oké, moet je goed luisteren, hè? Elke ochtend gaat een man van de 11e etage met de lift naar de begane grond. Mhm. Ja? Aan het eind van de middag, dus als hij terugkomt eh, van zijn werk... dan gaat hij met de lift naar de vierde etage... en vervolgens loopt hij verder. Naar boven, naar de, naar, naar de elfde etage. Maar waarom zou hij dan tot aan de vierde gaan... en niet gewoon tot aan de elfde? Ja, ja, hij wil toch niet heel erg lui zijn. Klinkt me nou, een beetje goed voor zijn conditie. <laughs> nee, uh, niet, zo te snel. Nee. nee. Zou je zeggen dat hij een lilliputter is? Dat hij niet bij het knopje 11 komt? Nou, dat, nee, nee, nee, nee, Thomas. Dit kan je niet zeggen op de radio. Nee, dat kan niet. Oh, laat Sorry, sorry. Laat hem anders zeggen. Hij is te klein, hij komt niet bij knopje 11. Juist. He, he. Kan je toch niet zeggen? Tuurlijk wel, tuurlijk wel, ja. Oh, oh, oh, oh. Heb je nog wat, Thomas? Um, nee, hè? Even, nee, niet zo gauw. Oké. Okay. Nou, we gaan in ieder geval weer een uh, lekker nummertje draaien. Dat is uh, eh, Kane West with Stronger. Work it, make it, do it. Makes us harder, better, faster, stronger. That, that, that, that, that don't kill me. Can only make me stronger. I need you to hurry up now. I know I got to be right now. Cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now. That's how long I've been on ya. Right Let's get lost tonight you could be my black Kate Moss tonight. Play secretary, I'm the boss tonight. And you don't give a what they all say, right? Awesome, the Christian and Christian Dior. Damn, they don't make them like this anymore. I masters, I'm not sure. Do anybody make real anymore? Bad when the presence of greatness. Cause right now that has forsaken us. You should be honored by my lateness. That I would even show up to this place. So go ahead, go nuts, go ace. Especially in my pastel on my page. Act like you can't tell who made this new gospel, homie. Take six and take this, haters. that, that, that, that don't kill me. Can only make me stronger. I need you much longer I know I got to be right now Cause I can't get much longer Man, I've been waiting all night now That's how long I've been on ya Me like it. Right now. I don't know if you got a man or not. If you make plans or not. God put me in your plans or not. I'm tripping this drink, got me saying a lot. But I know that God put you in front of me. So how the hell could you front on me? It's a thousand years, it's only one of me. I'm tripping, I'm caught up in the moment, right? Cause it's Louis Vuitton dine night. So we gon' do everything the kind like. Heard they do anything for a Klondike. Well, I'll do anything for a blind. And she'll do anything for the limelight. And we'll do anything when the time's right. Uh, baby, you're making it faster, stronger. Oh. That, that, that, that, that don't kill me. Oh. can only make me stronger. Oh. I need you to hurry up now. Cause I can't wait much longer. I know I got to be right now. Cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night man. That's how long I've been on ya. I need you right now. been on ya Since Prince was on Apollonia Since OJ had isotoners Don't act like I never told ya Don't act like I told ya uh. Don't act like I told ya Don't act like I told ya Don't act like I told ya uh. Baby, you're making it Better, faster, stronger that, that, that, that, that don't kill me can only make me stronger I need you to hurry up now Cause I can't wait much longer I know I got to be right now Cause I can't get much stronger Man, I've been waiting all night man.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 Props en Another You. Ah, zit er bijna op, jongens. Zit het er bijna op? Ja, ja ik zie het. Nog één, één nummertje. Even een keertje. ja, en dan moeten we weer een hele week wachten. Ja. hey, trouwens, nog even tussendoor. Ja. Hoe noemen ze nu tegenwoordig eh, de postduif? Nou, vertel. E-mail. E-mail, ja. <laughs> Jongen, jongen. Oh, wat een drama. Nou, ik eh, ga een eh, nummertje doen. Even kijken. Ja, we gaan gewoon nou, weer wat doen. Eh. ik zou zeggen dan tot volgende week. Of is dat nog niet zover? ver? ja, wel. Volgende week gaan we sowieso gaan we weer wat doen. Ja. Dus ik zeg nou, tot volgende week. Jouw top 5, mijn top 5. En dan zijn we er weer tussen 6 en 8. Ja, zo is het. En, en niet later en niet eerder. En je kan ons altijd nog even volgen op social media. Hè? Zo is het. Hey, jongens, een, goed, uh, een goede week en tot de volgende keer.